to be Ook vandaag zorgt het winterse weer voor problemen. Zo zijn vandaag alle wedstrijden in het betaald en amateurvoetbal afgelast. De NS rijdt net als de afgelopen dagen een winterdienstregeling... en de bussen in het noorden van het land blijven tot zeker 9 uur in de remise. Rijkswaterstaat heeft automobilisten in het noorden van het land opgeroepen... om vanochtend niet de weg op te gaan sneeuw Nederland wordt veroorzaakt door storm Goretti... die in Groot-Brittannië en Frankrijk al voor grote problemen heeft gezorgd. In Engeland en Wales kwamen bijna 80.000 huishoudens zonder stroom te zitten... en in Frankrijk 50.000. Er zijn windstoten gemeten van meer dan 200 km per uur. Over Frankrijk waren die het sterkst, daarna werd hij zwakker. De vier grote steden zijn niet blij met de nieuwe aanpak van statiegeld... schrijft de Telegraaf. Vooral omdat ze er niet bij betrokken zijn. Volgens de steden moeten winkels die flesjes en blikjes verkopen... verplicht worden om ze ook weer in te nemen. Dat is nu niet het geval. Het bedrijf achter de inzameling belooft wel meer inleverlocaties. En president Trump ontmoet volgende week de Venezolaanse oppositieleider Machado. Ze is dan in Washington en Trump kijkt uit naar die ontmoeting, zegt hij bij Fox News. De twee hebben elkaar nog nooit eerder ontmoet. Machado won in oktober nog de Nobelprijs voor de Vrede. Een prijs waarvan Trump vond dat hij hem zelf moest krijgen. In het noorden van het land valt 5 tot 15 centimeter sneeuw. Daar geldt code oranje. In de rest van het land valt regen of natte sneeuw. In Doorden wordt het min 1, landinwaarts wordt het een graad of 4. En dit was het nieuws op 538. De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Niels van der Veen. Good morning, zometeen Caleb Scott en Whitney Houston. Cher komt er ook aan en dit is Walk the Moon en Shut Up and Dance. Radio 538. Sit Up and Dance With Me. Walk the Moon bij Radio 538. Een hele goede morgen. Vrijdag, je hebt hem gehaald hoor. Laatste werkdag eh, van de week op naar het eh, eerste echte weekend van 2026. Het is 9 eh, januari vandaag. De dag dat Vrienden van Amstel Live begint in uh, Ahoy Rotterdam natuurlijk. Volgens mij staan zij tot en met het einde van de maand op twee dagen na elke avond te spelen. Al die artiesten die op de line-up van Vrienden van Amstel Live staan. En eh, je kunt erbij zijn, hè? Vandaag eh, je kans nog op eh, kaarten. Vier stuks in totaal. Als je de kroegbel hoort, dan bel je naar 0909 3538 En dan kunnen jij en drie vrienden op kosten van 538 lekker naar de Vrienden van Amstel Live. Leuk, hè? Zometeen Damiano David. Cher komt er ook aan. En dit zijn Caleb Scott en Whitney Houston. Clock strikes upon the hour, and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away.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 Rob Schepers ga je horen met de afsluiting van de week in one-liners. Yes, yes, yes. Hij is er weer bij. En natuurlijk ook de uitreiking van de, de titel Nederlands kampioen Sneeuwpoppenbouwen 2026. Hè. Daar komt ook een eind aan, aan die zoektocht. Ga je later deze ochtend allemaal horen. Eerst eventjes terug naar de ochtendshow van gisteren in het nieuws. Uh, de babynamen voor 2025 eh, zijn eh, bekendgemaakt. En onder die namen ook Frenkie. Veel kinderen worden vernoemd naar voetballer Frenkie de Jong. En daarom eventjes de vraag bij de luisteraar. Naar wie ben jij vernoemd? Jeroen, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Ik heb niet direct als ik hoor de naam Jeroen, jij bent vernoemd naar iemand. Nee. Jeroen Crabé. Hey! Ah, ja. <laughs> en dan moet je vervolgens smakelijk om lachen. Nou ja, ik ben geboren in 77 en toen was Jeroen Krabbe behoorlijk in de lift met zijn carrière. Ja. ja. Ehm, als me aan mijn vader had gelegen, had ik Bob geheten, maar mijn moeder vond Jeroen Krabbe heel erg leuk. zei ah. heet ik Jeroen. Wat leuk zeg. Nou, en, grappig. En heb jij dan ook nu, als je Jeroen Krabbe ergens voorbij ziet komen, dat je denkt, hé, hey, daar ben ik toch naar vernoemd? Eh, ik heb hem een keer ontmoet. Hé, hey. hey. en, en heb je hem voorgelegd ook? Ja, ik heb hem een keer ontmoet op het Mediapark in het Mediamuseum bij een, uh, ja, een van de event. En toen ik naar hem toe gelopen, zei ik, uh, ik ben naar jou vernoemd. En dan moest hij onwijs om lachen. Oh, wat goed. Dus hij weet het ook dat er een eh, Jeroen naam genoemd is. Leuk. <laughs> ja, ja, in principe wel. <laughs> Mooi man. dankjewel Jeroen, we gaan even naar Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen. Naar wie ben jij dan vernoemd? ik, ben niet, ik ben zelf niet benoemd, vernoemd, maar ik heb mijn dochter vernoemd. Oh, oh. en naar wie? Uh, naar Caries. Caries van Houten. Oh, oh, ja. mooie naam ook, Caries. Ja. maar dat is denk ik ook onmiddellijk als mensen horen Caries... dat je de vraag krijgt van heb, je, heb je er vernoemd naar? Eh, nou, valt op zich nog wel mee. We hebben een, tweeling en eh, ik wilde wel namen hebben die ik niet associeerde met, met anderen... omdat ik op een school werk. Ja. Hm. Oh, sorry. En mijn andere dochter heet Xanté. Xanté. Zo, Xanté en Caries. Caries ook nog wel, maar Xanté. dat zieke namen. Xantippe ken ik wel. Santé, ik heb nog nooit gehoord. Nee, maar wel mooi hoor, uh, Ja. Ja, daar ben ik zelf echt tevreden over, ja. Oh, hartstikke goed, leuk. leuk ja. Eh, fijn dat je even belde. Dimitri, goedemorgen. Dimitri? Oh, goedemorgen. Goedemorgen. Dimitri. Vernoemd? Ja, dat klopt. Nee, nee, met mijn dochter. mijn dochter heet Vienna. En dat is vernoemd naar het liedje van UltraVox. Ultrafox. Oh, oh ja. Oh. Walmau. Dat ja. is een mooie naam. Maar dan is, jouw is jouw dochter ook in die periode geboren? Nee, zeker niet. Hij ze is 22. Dus nee, dat niet. Hij vond zelf een prachtig toen hij nog jong was. Ja, ja. Maar is dat dan eh, jouw favoriete plaat? Of die van je partner? Of eh, hoe, ja. Nee, het is ook mijn favoriete plaat ook. Oh, Drijf Draai die plaat voor dan. Vienna? Vienna, ja. Vind je dat geen mooie plaat? Nou ja, ik kan hem wel even opzetten nee, zo. Maar... mooi. Je bent ook wel, eh, hè? Ja, dat is mooi hoor. Dat is mooi, mooi ja, dames. Eh, we gaan even kijken of we hem kunnen vinden. Nou, dat is het denk ik eerder, ja. ja. Nou, <laughs> Staat in dat systeem. Je ja. hem gewoon niet draaien. Zeg dat dan gewoon. Dimitri, dankjewel. We gaan naar Dindy. Dindy, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat een vernoemde naam, Dindy? Ja, zeker. Deze film die is vernaamd, eh, vernoemd naar de film Crocodile Dundee. Oh, ja. Wat goed, man. Maar daar hebben ze... Mijn moeder was ook zwanger, heb hij een eh, kleine draai aangegeven naar Dindy. Ja. D-I-N-D-E. E. Wat leuk, maar ik, dat hoor je bijna nooit, Dindy. Nee, dat is een hele bijzondere naam, ja. Leuke naam. Ik heb ook nog een zusje, die heet Rashini. Ook nog nooit gehoord, denk ik. En waar komt dat vandaan dan? Eh, ja, ook een hele oude naam. Eh, een oud vriendinnetje van mijn moeder vroeger. Ik heb ze hem daarna vernoemd. Wat leuk. Oh, maar heb jij wel eens opgezocht hoeveel dindies er in Nederland wonen? Uh, ik heb het nooit opgezocht, maar in over heel de wereld volgens mij 1%. Nou ja. Nou, nou ja. 1% dus als het over mij gaat, weet ik altijd dat ze het over mij hebben. Ja, ja zo. Nou, uh, eh, eh, Dindy, dankjewel. En dan hebben we Ron nog even aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen met Ron. Ben jij oh. vernoemd ook? Ron Brandstede dan, denk ik. Of Boshart? Ja, wie zal het zijn? Nou, ik heb eigenlijk twee voornamen. Alleen ik gebruik eigenlijk alleen Ron. Ja. En dat is om bepaalde verwachtingen te voorkomen. Want mijn tweede naam is Jeremy. <laughs> Nee, ja, dit, Dit kan niet. Nee, dat is echt zo. Nee, nee dus ik, eh, ik, denk, ik denk dat ze dachten, is dat de navelstreng of... Uh, <laughs> waar moeten we hem afknippen? Hij heet dus Ron, Jeremy en dan nog. En dan ja, Jansen waarschijnlijk. Ja, dan achternaam, ja. Ja, maar, ik gebruik alleen maar rom. Want eh, eh, nou, dan leg je de lat wel hoog en dan wordt uiteindelijk ja, Ronnie uh, als <laughs> Misschien goed om even uit te leggen voor de mensen die geen idee ah, hebben. Pornoacteur. Dat is een van de beroemdste pornoacteurs die er ooit geweest Hij had de grootste lul ter wereld, toch? Nee, dat was, hij had heel veel vrouwen gehad. Oh, Heb je het nou over mij of over de, ja. <laughs> maar jouw ouders hebben dan toen de tijd gehad, dit is grappig of zo, of niet? Ja, dat denk ik, ja. ja nou, ik heb het er wel eens over gehad en die had het meer als, eh, als grap. ja, je zal waarschijnlijk toch alleen maar rond gaan gebruiken. Ja, hij staat bekend, ja, zijn, uh, hij staat bekend om zijn grote penis, 25 centimeter. Ja, het was een oh, verschrikkelijk lelijke groot? vent, maar... Uh... <laughs> <laughs> je een beetje op hem?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 En Happiness. I gotta turn this car around. I never should have left you there. Boy, this traffic is making me sick. Boy, I can't wait to have you near. quick, just stepped on the gas, cause I don't wanna miss this.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 No matter what I lose, no matter what I want, the only thing that matters is to keep going on. All I need is a dream. by the grace of the morning. With the sun i rise, I fall and I'll try again. So I get up. Radio 538 met zometeen hier Luc Ikink. Hij is eh, de juryvoorzitter in eh, de zoektocht naar de mooiste sneeuwpop van het jaar 2026. En eh, waar hij vandaag allemaal op gaat letten, dat hoor je zometeen. 538, Niels van der Veen. Taylor Swift komt er ook aan. de Fate of Ophelia na Bob Marley en The Wailers. Radio 538. table De fade Fate of Ophelia. Even kijken naar het eh, weer voor vandaag. In het noorden code oranje. Daar valt 5 eh, tot 15 centimeter sneeuw en de temperatuur daar rond de min 1. De rest van het land eh, regen of natte sneeuw en daar dooit het ook temperaturen daar boven 0. Freeders Down hier bij 538, Kryptonite. walk around the world to ease my troubled mind. I my dark side of the moon. I feel there's nothing I can do. Yeah. I the world to the dark side of the moon. After all, I knew it had to be something. jouw 538. Penny more, more. my night. Oh. Give me more night. Oh. Let me know, me know. down vibe. down for the vibe. Oh. We don't say bye You can see my eyes. Then I'm on the rise. I believe by the light. be 538 met zometeen om 6 uur een eh, nieuwe 538-ochtendshow hier met eh, Tim, Rick, Niels en Florentien. Ervan uitgaande dat ze in het eh, winterse weer de studio allemaal halen. Ik denk het wel. Ehm, later deze ochtend rond kwart voor tien natuurlijk de afsluiting van de week in one-liners. Rob Schepers ook in 2026 weer van de partij met de week in one-liners. En natuurlijk ook de grande finale. Eh, wie oh wie mag zichzelf Nederlands beste sneeuwpoppenbouwer van het jaar 2026 noemen. Het NK Sneeuwpopbouwer, de eh, titel wordt vandaag uitgereikt. Onder andere door Luc Ikink, hij zit in de jury. En hij vertelde gisteren in de ochtendshow al eventjes waar hij op gaat letten. Ja, ja nou ja, er zijn natuurlijk een paar eh, ja, elementen waar ja, regels en elementen waar een goede sneeuwpop aan moet voldoen. Eh, de eerste is eh, <laughs> creativiteit en originaliteit. Hè? Het moet echt die, gewoon drie ballen en dan een, winterpen eh, een in, erin. Dat is niet genoeg. Dat wil, ik wil meer zien dan dat. Dus ik wil, wil echt gewoon een verhaal hebben. Ik wil, ik wil humor hebben. Karakter. Hij moet een personality hebben. Dus daar ga ik op letten. We hebben het nog steeds over sneeuwpop, hè? Jazeker. Ja, ja, absoluut. absoluut. Ehm, dan heb je op het derde element waar ik op, of het tweede element waar ik op ga letten, is de technische uitvoering. Dus hè, hoe goed moet die sneeuw gebruiken? uit. Ja. Heb je een beetje een goede constructie gemaakt? Zijn die verhoudingen, kloppen dat allemaal een beetje? Hoe heb je eigenlijk eh, ervoor gezorgd dat de ene bal bovenop de andere bal blijft staan? Hè? Dat soort dingen. En dat is bijvoorbeeld heel erg belangrijk bij wat Rick had het gisteren over die neukende sneeuwpoppen. Dat vind ik heel leuk, maar dat moet wel goed technisch uitgevoerd zijn. <laughs> en dan het laatste is natuurlijk het, het materiaal wat gebruikt is. Want je, je, gebruikt natuurlijk sneeuw, maar je gebruikt ook allerlei andere dingen. Hè? Sjaals en winterpenen, dat is heel klassiek. Maar je hebt ook allerlei andere dingen die je kan gebruiken. Takken, bladeren en en dat soort dingen en zo. En eh, ja, eh, trek je boekers open en uh, kijk wat je hebt. <laughs> En ik ben heel benieuwd wat, ja, wat daar wordt, wat, gebruikt. Nou, kijk, dit zijn wel even wat tips die je mee kan <laughs> ik, had, ik had hier dus nooit aan gedacht. Nee, maar daarom is het goed dat we Luc even spreken. ja, maar dat, ja, klopt. Dat is wel belangrijk. En je moet dus ook nu gaan bouwen, want het begint dus een klein beetje te dooien. Maar dat is voor de sneeuwconditie niet heel slecht, want dan blijft het blijft het vaak wat beter staan ook. Dus dat is wel goed. Oké, dus, we hebben karakter, ja? de technische uitwerking en de materialen. Ja, drie ja. punten. En helpt het dan ook nog mee als je bijvoorbeeld iets van, eh, dat zie je vaak bij bloemenkorsers en zo en eh, carnavalswaar, dat je iets van een actueel thema ook meeneemt? <laughs> Ja, dat is wel leuk. Ja, natuurlijk. Ja, nee, zeker. Als je, eh, daar doe, eh, er, is genoeg in het nieuws natuurlijk. Dus je kan, als jij iets leuks weet met, met Maduro of zo, dan kan altijd natuurlijk. <laughs> Gekidnapte sneeuwpop. <laughs> Ja. <laughs> nou, eh, ik denk dat mensen hier... Eh, dat je ze een, aardig handje op weg hebt geholpen, Luc. Helemaal goed. <laughs> Eh, wij gaan jou morgen weer bellen. We gaan alle foto's van de sneeuwpop... we zullen wel een kleine voorselectie maken... maar alle foto's zoveel mogelijk in ieder geval jouw kant op sturen. En dan hebben we morgen rond dit tijdstip... de uitreiking van de mooiste sneeuwpop van Nederland. Maar één winnaar, Niet de top drie of zo. Nee, we doen nee, nee, nee, Gewoon één, er is één winnaar. En, en die zal ongetwijfeld heel erg duidelijk de winnaar zijn. En die, ik ga er vanavond om 12 uur aan beginnen. Dus stuur maar op die foto.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 Ook vandaag weer kans op het Ik was de eerste luisteraar t-shirt. Die eh, kun je winnen als je je even aanmeldt als eerste luisteraar. Via 0909-30538. Wie weet mag je dan zometeen officieel de 538 ochtendshow openen. En win je het Ik was de eerste luisteraar t-shirt. Dus eh, bel 0909-300538 en meld je aan als eerste luisteraar. Hey, eigen baas. Heb je wel eens gehoord van ontzettend vette pech? Ziekte of ongeluk en dat je dan ik weet niet hoe lang thuis zit en echt niet kan werken?